het Eertstra met het NOS-journaal. De regeringsleiders die dat willen 40.000 migranten gaan opvangen. Dat blijkt uit een uitgelekte ontwerpverklaring... die in handen is van het Britse persbureau Reuters. De Europese Commissie wil de lidstaten verplichten... om de asielzoekers uit Italië en Griekenland op te nemen. Maar daar was veel weerstand tegen. Hoeveel migranten elk land nu precies opneemt wordt later bepaald. Voor de herverdeling is twee jaar uitgetrokken. De Russische president Poetin en zijn Amerikaanse collega Obama hebben telefonisch overlegd over islamitische staat. De twee zijn het erover eens dat de terreurgroep moet worden aangepakt, maar wat ze precies hebben besproken is niet bekendgemaakt. Volgens het Witte Huis spraken Poetin en Obama ook over de situatie in Oekraïne. Obama zou hebben gezegd dat Rusland zich aan de wapenstilstand moet houden en dat alle Russische troepen en materieel weg moeten uit het buurland. Obama en Poetin spraken elkaar in februari voor het laatst. Een Palestijnse delegatie heeft bewijsstukken over de Gaza-oorlog afgeleverd bij het internationaal strafhof in Den Haag. De stukken tonen aan dat Israël oorlogsmisdaden heeft begaan, zeggen de Palestijnen. Deze week zei de VN dat zowel Israël als Hamas het internationale recht heeft geschonden tijdens de Gaza-oorlog vorig jaar zomer. Volgens de VN zijn die schendingen mogelijk te beschouwen als oorlogsmisdaden. De Gaza-oorlog kostte bijna 2300 Palestijnen en 73 Israëliërs het leven. Aan Palestijnse zijde vielen voornamelijk burgerslachtoffers, bij Israël vooral militairen. Het weer, het is bewolkt, het koelt af tot een graad of 13. Later vannacht in de noorden kans op regen. Overdag vooral in het zuiden wat zon, bij 23 tot 28 graden. S'avonds kans op buien. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort, heeft het. het al 25 jaar. En jij beleeft het.